Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Russische olietanker die sinds vorige week stuurloos op de Oostzee drijft... wordt naar een Deense haven gebracht. Daar wordt geprobeerd het schip te repareren. Vrijdag raakte het schip in de problemen doordat alle systemen uitvielen. Het is vermoedelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot... en heeft 100.000 ton olie aan boord. Het ligt nu nog voor de Duitse kust. Een gevaar voor het milieu is er niet, zeggen de Duitse autoriteiten. Het gebruik van het middel Doxypep om SOA's te voorkomen is onverstandig. Daarvoor waarschuwen gezondheidsorganisaties als SOA AIDS Nederland na een aantal onderzoeken. Doxypep is een vorm van antibiotica die soms preventief wordt geslikt na onveilige seks... om de kans op SOA's te verkleinen. In de VS bleek het middel bijzonder effectief tegen SOA's als syfilis... maar het gebruik kan op langere termijn leiden tot antibioticaresistentie... resistentie Deskundigen zien ook dat mensen die doxypep gebruiken geen SOA-tests meer doen. Terwijl dat juist belangrijk blijft. In New York heeft de nieuwe verkeersheffing in korte tijd het aantal auto's in Manhattan merkbaar verminderd. Sinds 5 januari geldt er een tol van 9 dollar in de ochtendspits en daarbuiten een lager bedrag. En daardoor rijden er nu al 43.000 minder auto's door Manhattan. Op de drukste plekken is de reistijd met 40% afgenomen. Er zijn ook plekken waar het juist iets drukker is geworden. Toch zijn vervoersbedrijven tevreden. Nieuw is het idee niet. De heffing voor het verkeer geldt ook in Londen, Stockholm en Singapore. Albert Heijn haalt per direct blauwe bessen van het huismerk uit de schappen. Het product is mogelijk besmet met hepatitis A. Het gaat om de zak van een kilo blauwe bessen uit de diepvries. Klanten die dat product met een houdbaarheidsdatum tot 14 april 2026 hebben... worden dringend verzocht het terug te brengen naar de winkel. Het weer. Vannacht is het bewolkt.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 Stone, Stevie. Dream on, dream away. I think I'm gonna op 106.9 FM. as mine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it. Things we lost to the flames. Things we'll never see again shattered into ash stops in your diaries. I write them all. I supposed to live without you? These walls were lined with pictures. Remember the glass we charged in celebration. But now I fill my life up getting this sensation to showed me love when I wasn't feeling it.